met het CNRS Journaal. In Rio medailles in de wacht gesleept. Acht gouden, zeven zilveren en vier bronzen. Luchtvaartmaatschappij EasyJet schrapt 14 vluchten van en naar Schiphol vanwege stakende Nederlandse piloten. Die leggen van 4 uur vannacht tot 12 uur vanmiddag het werk neer. EasyJet zegt kort van tevoren geïnformeerd te zijn over de staking en niets anders te kunnen doen dan vluchten te schrappen. Er is te weinig tijd om nog vervangende piloten uit het buitenland te regelen. EasyJet verwacht dat 80% van de vluchten van en naar Amsterdam gewoon door kan gaan. Passagiers voor wie de vlucht is geannuleerd kunnen kosteloos omboeken of krijgen hun geld terug. In Istanbul zijn afgelopen avond honderden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de moord op de 22-jarige transgender Hande Kader. De demonstranten riepen leuzen en droegen protestborden met zich mee. Ook leden van de oppositie liepen mee in de demonstratie. Het lichaam van Kader werd eerder deze maand ernstig verwond, verbrand teruggevonden. Alleen met behulp van gebitsonderzoek kon ze worden geïdentificeerd. Wie er achter de moord zit, is nog onbekend. De werkzaamheden aan de spoorbrug over de snelweg A1 bij Muidenberg duren langer dan verwacht. Volgens Rijkswaterstaat kunnen daarom niet alle rijstroken richting Amsterdam om vijf uur weer open zijn. Automobilisten moeten rekening houden met files en extra reistijd. De tegenvaller is te wijten aan het sloopwerk bij de oude spoorbrug. Het blijkt moeilijker dan gedacht om de met staal versterkte steunpunten van de brug te slopen. In de andere richting, van Amsterdam naar Amersfoort, gaat de weg wel om vijf uur open. Het weer vannacht opnieuw bewolkt met hier en daar wat lichte regen.